Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne... heeft president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist. Het gesprek werd om middernacht online gezet. De interviewer is Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker... die bekend staat als bondgenoot van Donald Trump. In het interview zegt Poetin onder meer dat hij NAVO-land Polen niet als eerste zal aanvallen. Hij zegt geen interesse te hebben in Polen, Letland of welk land dan ook. Verder spreekt Poetin uitgebreid over de geschiedenis van Rusland, Oekraïne en de Sovjet-Unie. Hij omschrijft Oekraïne als een kunstmatige staat die is gevormd naar de wil van Stalin. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben en die ook met anderen mocht delen, maar dat hij daarna vermoedelijk is vergeten ze weer in te leveren. Ruim een jaar geleden werden de stukken gevonden in Bidens kantoor en woning omdat er geen opzet in het spel was, ziet de speciaal aanklager onvoldoende reden voor vervolging. Hij verwijst ook naar Bidens hoge leeftijd. Hij is 81 en dus misschien wat vergeetachtig, waardoor een jury hem waarschijnlijk zou vrijspreken. BBB-leider Van der Plas is de afgelopen avond woedend opgestapt uit een kamerdebat over landbouw. Ze zat in de kleinere vergaderzaal naast D66-kamerlid De Groot... die haar buiten de microfoon om aansprak op filmpjes die ze maakte. Ineens stond Van der Plas op en zei dat er een onveilige werksituatie was. Later verklaarde ze dat De Groot haar zat te sarren en een elleboogstoot gaf. Het D66-Kamerlid zei dat hij van der Plas had gevraagd... waarom ze in de filmpjes van debatten altijd zo op de persoon speelt... wat hem vaak haatmail en bedreigingen oplevert. Het weer, vannacht regen, in het noorden eerst nog sneeuw of natte sneeuw. Daar eerst minima net boven het vriespunt. Maar in de loop van de nacht wordt het zachter. De dag begint bewolkt en nat. Later soms wat zon, maar ook verspreid nog een bui.